en een voorspoedige start. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Reddingswerkers hebben de eerste lichamen geborgen van slachtoffers van de vliegramp vannacht met een Russisch militair vliegtuig. Er zijn geen overlevenden gezien. Het toestel met 92 mensen aan boord stortte kort na het opstijgen in Sochi neer in de Zwarte Zee. Onder de inzittenden waren 64 leden van het Alexandrov-ensemble. Dat koor zou in Syrië optreden voor Russische militairen. Voor de verkiezingen in maart gaat het Openbaar Ministerie meer letten op discriminatie en belediging op sociale media. De hoofdofficier van Justitie waarschuwt bij de Amsterdamse lokale omroep AT5 dat justitie snel op misbruik zal reageren. Hij zegt dat het OM iedereen moet beschermen die aan de democratie deelneemt en verwijst daarbij naar de zaak rond Sylvana Simons. Koning Willem-Alexander heeft in zijn kersttoespraak een oproep tot redelijkheid gedaan. De koning vertelde dat hij dit jaar met zijn toespraak heeft geworsteld. Het extreme lijkt het nieuwe normaal te worden, zei hij. Angst en woede zijn begrijpelijke emoties, maar boosheid en het eigen gelijk kunnen volgens de koning geen eindstation zijn. Op de Filipijnen is de orkaan Nocten, plaatselijk bekend als Nina, aan land gekomen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Waarschijnlijk bereikt Nocten morgen de hoofdstad Manila. Vanwege de orkaan zijn in de afgelopen dagen al zo'n 100.000 mensen geëvacueerd. En op twee pluimveebedrijven in Zoeterwoude in Zuid-Holland zijn in totaal zo'n 60.000 kippen geruimd. Op een van de bedrijven was vogelgriep vastgesteld en uit voorzorg zijn ook de dieren bij een pluimveehouder in de buurt gedood. Het is de tweede keer in korte tijd dat in Zuid-Holland vogelgriep de kop opsteekt. In Rome heeft paus Franciscus ter gelegenheid van het kerstfeest het Urbi et Orbi uitgesproken, de zegen voor de stad en de wereld. In een toespraak riep hij op tot vrede en stond hij opnieuw stil bij de oorlog in Syrië. Het weer. Vannacht neemt de kans op regen vanuit het westen weer toe. Morgenochtend eerst wat regen, later droog en veel wind.